en Waalwijk. Info en hits. Funky. Funky. Funky. Langstraat. FM. En met dank aan Sebastian Wolf voor zijn drie uur zeer hete muziek hier op de zaterdagavond. En zo werd het, zoals ik al zei, zaterdagavond. Tot 7 uur is het hem nog. De show met nog hetere muziek, al ik het zelf. De show met veel funk, disco en soul. Dit is Langstraat Funk Night. langs de FM. Funk Night, aflevering 107. Uur 1, Stevie Wonder was dat, Skeletons. Dadelijk hoor je in dit uur nog Midnight Star, Level 42, Robert Brookins, Alicia Myers, Prince, To Me, Switch, Backfilling Games en Cosmetic.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 Cause you know that I'm the one to keep you warm, Shaka. I make it more than just a physical dream. I wanna rock you, Shaka, baby, cause you make me wanna scream. You wanna scream, you baby, wanna scream, you baby, wanna scream. I feel, I feel, I feel, I feel, I feel for you. Let me rock you, cause I feel for you. Cause I love you. Die meneer die door me heen repte, ongevraagd, dat was Melly Mel. Verder hoorde je nog Prince en Stevie Wonder in het werkje van Chaka Khan Souvenir. 1984 was dat, de maxi-versie daarvan. En dit, dit is Midnight Star. You can't stop me. met Mark King aan de basgitaar. Heerlijke basloopjes dus. bij deze Britse funkgroep. En dit is Ward Brookins, Our Lives. En daar hoor je Alicia Meijers en You Get The Best For Me. En we hebben nog iets voor je. Na Alicia Meijers hebben we de nieuwe van Prince. Don't Let Him Fool You. Komt eigenlijk uit 1982. see. te testen. En je tweeters. Het hele spectrum, geluidsspectrum is aanwezig, zeg maar. Op deze heerlijke danceplaats, funkplaats 1984. Alicia Meijers was dat. En dit is een verrassing <laughs> komt in 1982, maar is opnieuw uitgebracht, of eigenlijk voor de eerste keer uitgebracht. Is, eh, dacht ik, in 1999 op een verzamel terechtgekomen. Prince was er niet zo tevreden over. Komt dus uit 1982 zelfs niet op die 1999 LP. hey, hey, hey, hey. toen nooit uitgebracht. Want Prins was er waarschijnlijk niet zo tevreden over. Heeft wel op een paar verzameltjes gestaan. Onder andere op 1 uit 1999. Nu dus wel op single. Nieuw dus, Prins. En Don't Let Him Fool You was dat. bijvoorbeeld komt alweer vanaf eh, Total Experience. Maar heerlijke, toch heerlijke Motown sound. nu maar blijft ook heel erg hangen vind ik. En dit komt uit de playlist. Quack Filling Games is dit. Come as you are. dan hou je Cosmetic. About the money. Langs gaat er weer Funk Night. Het is 12 over half 6. Cosmetic natuurlijk. About the Money was dat. Langs hadden we een Funk Night 9 voor 6 precies. Dadelijk na het nieuws van 6 uur beginnen we deel 2 van aflevering 106 met Houdini. 5 minutes afvanken souvenir 1984. En dit is ook een souvenir. Sarita 1982 komt dit vandaan. Move it, do it. En besluiten het uur dadelijk met James Ingram. Try your love again. Shake Your Love, daar ken je ze van. Move It, Groove It. Langs hadden we Fun Night. Souvenir, Suita. 1982 schrijven we. En hier besluiten we uur 1 met James Ingram uit de playlist Try Your Love Again. Tot zo, tot naar nieuws en reclame. Met de funky, tot 7 uur vanavond. your heart that it never happened to nobody else. Yes, I know he hurt you so. You feel like your world has ended, that your heart cannot be mended, so you hide away inside your lonely room. I tell you what to do. You got to rise up, wake up, put on some makeup. Come on and try your scream adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandig intermediair regiobank. Benders Adviesgroep, Stationstraat 113 in Waalwijk. Zet de tijd op 6 uur. In 15 seconden Rozenbrand Timmerwerken uit Kaatsheuvel. Zeg je Rozenbrand Timmerwerken uit Kaatsheuvel... dan zeg je kozijnen, deuren, dakkapellen, erkens, metselwerken... renovatie, interieurbetimmeringen, garages, aanbouwen, schouwen, haarden... eigenlijk alles waar een vakman aan te pas komt. Kortom, rozenbrandtimmerwerken.nl. Nou, past dat wel in 15 seconden? De feestdagen komen eraan. Bestel jij in webshops die buiten de Europese Unie gevestigd zijn... houd er dan rekening mee dat je te maken kan krijgen met regels en extra kosten... zoals btw en invoerrechten. Laat je niet verrassen... Check douane.nl slash aankopen. Mijn naam is Olga Commandeur. Wist u dat veel ouderen niet meer zelfstandig thuis wonen na een valpartij? Met de volgende tips van Veiligheid NL verkleint u de kans op vallen. Train uw spieren en evenwicht door bijvoorbeeld vijf keer per dag uit de stoel op te staan zonder uw handen te gebruiken. Eet gezond, controleer jaarlijks uw ogen en uw medicijnen en richt uw huisval veilig in. Meer weten? Ga naar uw huisarts of een fysiotherapeut bij u in de buurt. Dus, hup, in de benen. Langstraat FM, Langstraat FM, nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een explosie met een autobom in de Syrische stad Tel Ayat zijn 10 mensen omgekomen en 25 inwoners raakten gewond. Tel Ayat ligt in de grensstreek met Turkije. Begin oktober werd de stad ingenomen door de Turken die willen dat de Koerden uit de grensstreek verdwijnen. Turkije beschouwt de Koerdische IPG-strijders als terroristen. En volgens Turkije zitten de Koerdische IPG en de PKK achter de aanslag met de autobom. Iran heeft Rusland om een forse financiële lening gevraagd. Het land wil bijna 2 miljard euro lenen voor de bouw van een energiecentrales en de aanleg van wegen en spoorwegen. Dat brengt de totale schuld aan de Russen op ruim 4 miljard euro. Dat zei de Russische minister van Energie Novak vandaag. Door de Amerikaanse sancties zit de Iraanse economie in zwaar weer en worden de banden tussen Rusland en Iran steeds inniger. Op het partijcongres van de ChristenUnie zei partijleider Segers dat het kabinet wel zijn uiterste best doet om lastige vraagstukken op te lossen, maar dat daar wel een grens aan zit. Volgens Segers is een coalitie wel noodzakelijk, maar niet heilig. Hij gaf als voorbeeld de stikstofproblemen die tot impopulaire maatregelen leiden. De ChristenUnie wil wel dat die eerlijk verdeeld worden. De opening van vliegveld Lelystad staat volgens Segers nog niet vast, terwijl de VVD wel uitgaat van opening volgend jaar. En tijdens een ceremonie in het zuidoosten van Bangladesh hebben 96 piraten zich overgegeven en gezegd dat ze hun leven willen beteren. Ze leveren ook meteen hun 155 zelfgemaakte vuurwapens, 300 jachtgeweren en machines voor het produceren van wapens en munitie in bij de autoriteiten. En daar kregen ze omgerekend 535 euro voor als opstart voor hun nieuwe leven aan wal. De 96 piraten voerden een waar schrikbewind op zee voor de kust van Bangladesh. Ze ontvoerden, roofden, moorden en verkrachten. Het weer het klaart verderop bij temperaturen tussen 8 en 10 graden en een matige langs de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige oostenwind.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 Uw duur betaald reclamebudget. Hupsakee, de kattenbak in. Radio en tv-reclame is helemaal niet duur. En de manier om uw bedrijf in de etalage te zetten voor een groot publiek in heel de Langstraat. Kijk eens op www.langstraatmedia.nl. Als u tenminste niet bang bent voor meer naamsbekendheid en omzet. Als je nou een val je heup breekt en niet meer kunt autorijden, nou dan is dat wennen. En met een rollator in het drukke verkeer voel je je niet op je gemak. Dus kom je minder buiten en mis je elk contact. Dit is het verhaal van mijn vriendin Corine. Ik heb zelf langere tijd ziek thuis gezeten, dus ik weet hoe het voelt om minder buiten te komen. Daarom haal ik haar wekelijks op om samen gezellig boodschapjes te doen. Iedereen kan iets doen tegen eenzaamheid. Kijk op 1tegeneenzaamheid.nl Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Hey, is jouw vlees wel beter leven? Check het leven Leven. Het Beter Leven keurmerk is een initiatief van de Dierenbescherming. Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie. Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven. Dit is de zender voor de gemeente Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. Info en hits. Funky. Funky. Langstraat ZFM. Funkreis. cause I'm a stone cold New York rap machine. I'ma give you what I got, and baby, that's plenty. And never has one man rock so many. I'ma make you wet and make you sweat just to see how funky you can get. Now when I'm on the mic, I do serve well, and I go by the name of the rapper Ja Now sit back, relax your headgear. You ready for a trip through the atmosphere? Gonna take you for a ride through the twilight zone. I don't need a spaceship, I use my microphone. So hold on tight with all your might, cause I'll be rocking like this for the rest of the night. It's John Lil Yo, your master rapper. And when I'm on the mic, it's a sheer disaster. Cause MCs crumble when we rumble. Some think I'm soft just because I'm humble. So all you MCs, I hope you're real good listeners. Cause in this battle, I'm taking no prisoners. I'm slaying MCs right on the spot. Cause I'm the master of the rap, the doctor of the rap. The jack of all trades, the master of one. And the thing I master is called having fun. We got three minutes left to rock this funk. To separate the good stuff from the junk. So get in the groove and feel the sound. And once you're inside, spread yourself around. From the bottom to the top, top to the bottom. Come on, Master D, get funky while we got it. song. We used to get together at the dark. Sometimes we rap, sometimes we sing. In the summer or the winter, cause it ain't no thing. And ever since I first came round, side by side, we would throw down. We came here to this here place to serve you all right to your face. Because this jam here is our showstopper. We did not want to could put together. We got it with the men of the hour. Make the ladies scream and holler. Too hot to drop, too sweet to be sour. for less. Put your money on me, I'm your best bet. Come on, one for the trouble, two for the bass, three for the ladies, four for the play, five minutes of funk. This ain't no jump, so pull your bottom off the tree stump. Ladies real pretty, city to city, but now we're getting down to the nitty gritty. From the bottom to the top, top to the bottom. I'm gonna rock 'em while I still got 'em. I'll rap and shower, have style and power, and this is our disco hour. just spread the word about the man that we feel. It's got to be real. I'm proud crown prince on the wheels of steel. He goes by the name of Grandmaster D. So if it's alright with you, it's alright with me. We're gonna rock you people's minds with ease, with some help from the maestro, if you please. 5 Minutes of Funk. Hoe de nieuw was dat souvenir uit 1984. Dit is de FM Funk Night, 10 over 6. En hier is High Fashion. you know die playlist. Rockwell is it. That's nasty. Zei ik het niet. Tien voor half zeven. Tot zeven uur is het de funky. En na zeven uur je Peter Sterrenburg. In Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM. Nothing's taking you anywhere. Watching Me, die, eh, dat hij samen met Michael Jackson heeft gemaakt. Ja, daar kan je in van. Langs hadden we een Funk Night, nog tot 7 uur vanavond... met dadelijk onder andere Your Brian Peoples, The Real Thing... souvenir 1978, Felix en Jarvis, Deco, Quincy Jones, I'll Be Good To You... Cashmere met de souvenir 1984, Can I... Steve Arrington, Way Out. En als we nog tijd hebben, en dat hopen we, Bobby Womack met zijn versie van Living in a Box. De playlist weer. Sharon Red. Beat the Streets. Komt uit 1983. Can I? Dan houden je Steve Arrington. Way out. En daar besluiten we meteen mee. Bobby Womack is het Living in a Box. Zijn eh, versie daarvan. Tot 7 uur en na 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. En mij hoor je waarschijnlijk dinsdag weer in uh, Arno and Friends. Als het nu wel goed gaat. Want eh, ja, afgelopen dinsdag. Toen ja. Toen lagen en ons plat, zeg maar. Dus nieuwe poging. Veel plezier met Peter dadelijk. En langs hadden we een Fun Night is er weer volgende week. Yeah, that's what I call En And I cardboard